Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De politie heeft in het water bij Franeker een lichaam gevonden. Het is nog niet bekend of het om de vermiste Dennis Heijnen gaat. De 26-jarige Heijnen is zondag voor het laatst gezien... toen hij met twee vrienden op een zeilboot in de jachthaven verbleef. Politie is al dagen naar op zoek, onder meer met speurhonden, duikers en een sonarboot. Ook de platen aan de binnenkant van het gebouw van de Hogeschool Rotterdam voldoen niet aan de brandveiligheidseisen. Eerder bleek al dat de platen aan de buitenkant van het gebouw niet deugden. Het werd toen meteen gesloten. Nu ook de binnenkant niet in orde blijkt te zijn, zal het gebouw versneld worden gesloopt. De hogeschool doet nog wel aanvullend onderzoek. De instelling wil graag antwoord op de vraag hoe het kan dat er zo lang les is gegeven in een gebouw dat niet aan de brandveiligheidseisen voldoet. En wil ook uitzoeken wie daar verantwoordelijk voor is. Het eerste onderzoek naar de platen werd gedaan na de brand in de Grenfell Tower in Londen. Daarbij kwamen 71 mensen om. Tegen een man die vorig jaar in Rijswijk een fietser doodreed... is negen maanden cel geëist. Ook werd het OM dat zijn rijbewijs vier jaar wordt ingetrokken. Volgens de officier van justitie hield de 20-jarige verdachte een straatrace samen met een vriend. Uit sporenonderzoek is gebleken dat de man 93 km per uur reed... waar 50 is toegestaan. Tegen de vriend, die doorreed na het ongeval, is zeven maanden cel... en ook vier jaar rijontzegging geëist. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar politieman uit Maastricht... die boetes zelf inde en het geld vervolgens in eigen zak stak. De man hield vorig jaar zo'n 15 Belgische automobilisten aan... na verkeersovertreding en liet ze na het uitschrijven van een bon contant betalen. De hoogste boete die hij uitschreef bedroeg 260 euro. Het OM onderzoekt of er nog meer automobilisten de dupe zijn geworden. De politie kwam de agent op het spoor... nadat een van de automobilisten een klacht indiende... omdat hij het niet eens was met de bekeuring. Het weer vanavond en vannacht is op veel plaatsen helder.